Om zich te kunnen concentreren op zijn persoonlijke situatie, staat in het bericht van het bedrijf. Ehm, ja, van Eert is nu sinds dit weekend vrij, maar nog steeds verdachte. Ik belde ook het bedrijf. Ik zei, is dit niet vanuit jullie opgelegd? Hebben jullie het hem niet gevraagd? Ze zeiden, nou, het was in overleg gegaan. De vrachtwagenchauffeur die eind vorige maand een dodelijk ongeluk veroorzaakte in Nieuw-Beierland, in Zuid-Holland, had waarschijnlijk cocaïne gebruikt. De Spanjaard reed in op een barbecue, zeven mensen overleefden dat niet. De man zit niet in de cel, hij is in Spanje, maar hij moet zich van de rechtbank wel aan een aantal voorwaarden houden. Hij is nog steeds vrij, maar nu onder strenge voorwaarden waar hij zich aan moet houden. Wat zijn die voorwaarden? Een heleboel, maar de belangrijkste is dat hij niet in een eh, voertuig mag, als bestuurder mag zitten, eh, een voertuig met een motor. Dus hij mag gewoon niet meer rijden. In het oosten van Oekraïne begint vandaag het Russische schijnreferendum. Mensen kunnen kiezen of hun stad Russisch wordt of bij Oekraïne moet blijven. Maar de meeste Oekraïners zijn al gevlucht, dus eigenlijk neemt niemand het referendum echt serieus. Zoals deze vrouw, verslaggever Christian Pauwen vraagt haar wat Oekraïners ervan vinden. Что вы думаете о референдуме? Я категорически против. Я считаю, что это bullshit. <laughs> En Roger Federer speelt vanavond zijn laatste wedstrijd. Na 20 Grand Slams en twee Olympische medailles mag hij nog één keer shinen op het hoogste niveau. Op een speciaal toernooi in Londen speelt hij een dubbel samen met conculega Nadal. Verslaggever Marcelle Mesker heeft nu al kippenvel. Er zullen heel veel emoties zijn. Tranen bij Federer die doodnerveus is, zei hij in de persconferentie. Nou, en dan heb je nog Björn Borg bij Team Europa op de stoel. John McEnroe bij Team Worldwide. Ehm, ja, het is eh, garantie voor een groots en ja, emotioneel spektakel, zou ik zeggen. En dan nog het weer vanavond en vannacht valt op steeds meer plekken in ons land regen. Morgen blijft het lang bewolkt, ook hier en daar regen, dan hooguit 16 graden. ZFM, verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan files met 10 minuten nog meer vertraging. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Badhoevedorp en Roelevaartsveen 20 minuten oponthoud. A27 Almere richting Gorkum tussen Hilversum en Knopen Lunette een kwartier.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 Energiebedrijven hebben de verhoging van hun tarieven te laat aangekondigd. De afgelopen dagen kondigden Eneco, Essent en Green Choice aan... dat hun prijzen vanaf 1 oktober fors stijgen. Volgens de autoriteit Consumentenmarkt moet dat volgens de wet 30 dagen van tevoren. Klanten die bezwaar maken kunnen uitstel krijgen. Tienduizenden jongeren hebben in onder meer Nederland, Duitsland, India, Italië en Japan gedemonstreerd voor het klimaat. Tijdens de protestactie Fridays for Future spijbelden ze van school in aanloop naar een grote klimaatconferentie over zes weken. En de kustwacht heeft zo'n 70 kilometer van de kust van Rotterdam twee Algerijnen gered. Volgens Vlaamse media hadden ze in België een jetski gestolen. Daarmee waren ze op weg naar Engeland. Ze verdwaalden en vroegen om hulp. Het weer, van tijd tot tijd regen, morgen ook, lokaal veel, bij hooguit 16 graden.